Door corona gaat het voor de tweede keer anders. Zo mag er geen publiek komen bij de herdenking op de Dam. Verslaggever Marco Geitenbeek sprak eerder met twee meisjes die er wel bij mogen zijn. Zij leggen een krans. Wat voor reacties krijg je daarop? Hele leuke, positieve reacties. Iedereen, eh, mijn vriendinnen zijn, hebben er heel veel zin in. Die vinden het heel gaaf dat ik dit mag doen. En die zijn er eigenlijk heel eh, trots op. En zit iedereen voor de buis? Eh, ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat... Ik heb sowieso appjes van echt iedereen van... Oh, we gaan kijken, we gaan kijken van de scoutinggroep en zo. Dus dat is wel gaaf. Straks om 8 uur kun je hier alles volgen op 3FM. De organisatie van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga onderzoekt of spelers van Barcelona de coronaregels hebben overtreden. Ze zouden samen met spelersvrouwen gebarbecued hebben bij sterspeler Messi. Maar in Spanje mag je momenteel maar met vier mensen binnenzitten. Bijna 24.000 rechtsextremisten pleegden vorig jaar misdrijven in Duitsland. Dat is het hoogste aantal sinds 2001, toen de politie begon met het bijhouden van de cijfers. Duitsland waarschuwt al langer voor toenemend geweld van extreemrechtse mensen. Vaak sluiten ze zich aan bij actiegroepen die tegen de coronaregels zijn... om zo geweld tegen de overheid aan te wakkeren. En Van Ruilen komt huilen. Nou, niet voor Mike uit Zeeland. Hij begon met een Pokémon-kaart en gaat net zo lang door totdat hij een Porsche bij elkaar heeft geruild. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel met auto's, maar uh, Porsche is altijd wel mijn lievelingsauto geweest. Dus ik dacht, nou, doe was gek. Ik heb er ook nog nooit in gereden, dus eh, ik ga gewoon naar een Porsche toe ruilen. Ja, die heeft hij dan nog niet, maar hij is al wel lekker op weg. Dit is de 13e rel. Dat is een eh, nieuwe iPhone 11. Maar in de tussentijd heb ik ja, het begon met teenslippers en uh, tussendoor een dartboard, pet, horloge, PlayStation 4, tennisrackets. Eh, ja, van alles en nog wat eigenlijk. Het volgende ruilartikel krijgt Mike van Oranje fan Johan Flemmix. Wat hij krijgt is nog geheim, maar het is in ieder geval iets groots, zegt hij. Het weer, de wind neemt vanavond wat af, maar op korte termijn knapt het niet echt op. Morgen vallen er opnieuw buien en is er plaatselijke kans op hagel en onweer. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM, Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de A8 Zaanstad richting Amsterdam dicht bij de Koenbrug.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 Dat blijkt ook uit Another X in Mexico als openingssong van dit tweede uur. In dit uur van Crossroads het album en de act van de maand. De rubriek Sterren van Toen en de cover van de week. Met Angel of the Morning en Queen of Hearts scoorde Juice Newton in 1981 haar eerste top 10 hits.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 say 16 they went in one ear and out the other. Thanks, Daddy said. rock'n'roll getinte country. Emma Matucci met Jealous Guy. enkele van de vroegste versies van country onder de knie met mijn eerste plaat. Nu ben ik toe aan het outlaw-tijdperk, zegt David Quinn. Hij wil doodgaan met zijn laarzen aan. Well, I'ma lay my head right down on the ground. I promise now that I won't make a sound. The sun is gone. Koestische gitaar vertelt hij hoe hij opgroeide. Als klein, mager en bleek kind bevond hij zich meestal aan de verkeerde kant van de straat. Net als zijn geloof en zijn kerk heeft ook de rock'n'roll weten te vinden en uiteindelijk zijn weg geëffend. I was a skinny little white kid Wrong side of the track, kid. Don't do that, kid. What the hell is wrong with him, kid? No, my rebel never run, and my damn gave one. I was just a boulder on a shoulder in a cul-de-sac. de rubriek Sterren van Toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Een paar weken geleden overleed Rusty Young op 75-jarige leeftijd. Hij is de oprichter van de country rockgroep Poco. En hun song Rose of Cimarron is onvergetelijk. Maar voordat het zover is luisteren we naar Call It Love en Picking Up The Pieces. mail naar info at crossroadsmusic.nl Well there's just a little bit of magic in the country music we're singing So let's begin We're bringing you back down home where the folks are happy Sitting, picking and grinning Casually, you and me We'll pick up the pieces ah, ah. somebody yelled out at me. Country music and company kinda makes was just a little bit of magic in the country music we're singing. So let's begin. We're bringing you back down home where the folks are happy. Sitting, picking, and a grinning. Casually, you and me will pick up the pieces. Ah, ah, ah, if you had the time to stay would you sit yourself down and play country music, singing songs that we both knew? Lord, I know that the day will come when the both of us will sit down and strum on our guitar. Well, there's just a little bit of magic in the country music we're singing. So let's begin. We're bringing you back down home where the folks are happy. Sitting, picking, at and grinning casually. You and me will pick up the pieces. Ah, ah. there's just a little bit of magic in the country music we're singing. So let's begin. We're bringing you back down home where the folks are happy. Sitting, picking, at and grinning casually. You and me will pick up the pieces. Ah, ah. Crossroads. Country Flashback. Heden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. We waren al eerder in Texas. Ook Kind Fox heeft een naam hoog te houden in die staat. Dat is de band wel toevertrouwd met Prettiest Girl in Texas. verving Nicky Nelson Paulette Carlson als zangeres van Highway 101. In 1995 keerde Carlson weer terug in de band en Nicky koos voor een solocarrière. Nicky keerde wederom terug in 2006 bij Highway 101 nadat Paulette weer vertrokken was. Maar zij bleef ook solo-songs uitbrengen. Monster is daar een voorbeeld van. away eagerly to rise. You do your best to fight. tells me one more time that I'm here to stay. The early times when he would stir, and I knew through plaid and pleat that very soon I would bend and worship at his feet. Oh, monster, great monster, I beg you and I plead, yet you force me to submit to you and beckon to your submission, sweet submission, and a kingdom monster wins as I wake into the sunlight with repentance for my sins. say you're monster that's hiding deep Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Lisa Brokop bijt het spits af als we naar Canada gaan. Ze doet het met haar nieuwe single It's Me and You. Quartet was een fameuze damesgroep uit Canada. Where Love Lies is een van hun songs. I ain't looking my way with something good say I'm just a little bit shy Just a little bit shy Am I only dreaming? Am I only scheming? Give me just a little sign Can we spend a little time? Are you really You know I love your loving. Can't get enough of your hugging. We can be so every and the heart is where love. J.P. Harris gruwt van moderne countrymuziek is algemeen bekend. Hij blijft tegen de pop-country stroom inroeien en muziek maken. Take Off Your tin foil Hat is weer zijn song en klinkt mij als de ware muziek in de oren. coming by reds, I mean blues that are secretly commies that were posthumously hired by Hugo Chavez to alter ballots. And the theory holds water if you don't overthink it. But the water is a Kool-Aid, so don't ever drink it. And I only trust news that is tailored to my discerning palate. Did you know Q is the 45th letter in the alphabet? And that's how I know the 45th president sent secret codes in 45 character tweets. ONB day is coming and I'm armed to the teeth against tyrannical government except when I think they need my unsolicited help quelling people's freedom of speech. So take off of your tinfoil hat. Don't you know that it's out of fashion? Don't you know that Jesus frowns on all the ammo that you've been stashing? You believe five G's coming in the night, babies. Away the Satanist hordes. Good fake. So I'm going to the beach, and the mask makes you wanna have sex with sheep. And I'll shoot you if you stop me from getting drunk over in Chili's. I read between the lines, or at least every 20. I skimmed the report, something seems funny, and the proof is all there. I just don't have the details, really. Well, global warming's a hoax from the supercomputer take all our trucks and make us drive scooters and microchip the masses. I just know it to be so. I want the freedom to die in a senseless mass shooting. I heard Obama was paying for the protests and looting, and the proof is in the basement of the Alamo. So take off of your tinfoil hat. Don't you know that it's out? fashion. Don't you know that Jesus frowns on all the ammo that you've been stashing? Do you believe the 5G coming in the night to take your babies away for the Satanist hordes? Good Lord, y'all must be bored You need to get off the internet. Oh, I said, Lord, good Lord, y'all must be bored You need to get off, stay off, get gone from the internet. Mijn programma zit erop. Je kunt de jukebox weer aanzetten. Pluk de jukebox in. Tommy Townsend steekt de stekker erin en dat betekent dat ik die van mij eruit kan trekken.